Met mijn paard galopperend door de prairie, steeds weer zoekend naar het avontuur. stadje, diep in een dal. Daarop ontmoette ik met mijn meisje Kitty, die ik nu met van mijn zwerversleden. Samen wonen wij in het dal. Ze heeft me steeds veel liefde gegeven, maar ik voelde mij als in een val. Ik ben gevlucht ver weg van Black City, weer met mijn Mary op zoek naar